Kees Groot met het NOS-journaal. De zware industrie in ons land verbaast zich over de klimaatwinst die het nieuwe kabinet denkt te bereiken met het afvangen en opslaan van CO2. Het kabinet wil minstens 18 megaton koolstofdioxide opslaan in de grond. In een recent rapport staat dat er in 2040 maximaal 3 megaton op die manier kan worden opgeslagen. De afvang van 18 megaton kost volgens de bedrijven zoveel dat ze dan geen geld meer over hebben voor de overstap naar groenere energiebronnen. Het gaat nog steeds niet goed met de reorganisatie van de Belastingdienst, zegt de Algemene Rekenkamer. Bijna 60% van de projecten is vertraagd of geannuleerd. Twee jaar geleden begon de Belastingdienst met het moderniseren van de ICT en het verbeteren van de werkprocessen. Maar volgens de Rekenkamer kost dat voorlopig meer dan er aan extra belastingen binnenkomt. De politie heeft in het Limburgse Roosteren een verdachte neergeschoten. De man is aan zijn verwondingen overleden. De man was verdachte in een onderzoek van de politie in Amsterdam. Waar hij van werd verdacht is niet bekendgemaakt. Volgens de regionale nieuwssite 1 Limburg zat de man samen met een ander in een auto. En de twee waren op de vlucht voor de politie. In het nieuwe kabinet krijgen waarschijnlijk vijf departementen niet één, maar twee ministers. Haagse bronnen zeggen dat het gaat om de ministeries van Justitie, Onderwijs, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. Economische Zaken krijgt er een minister van Landbouw bij. Het nieuwe kabinet krijgt in totaal 16 ministers. De VVD levert er zes, CDA en D66 ieder vier en de ChristenUnie twee. Het weer, vannacht koelt het af tot 12 graden en trekt er opnieuw regen over het land. Morgen breekt vanuit het westen de zon door en wordt het maximaal 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het nog iets warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knoop het Amstel en Apkoude. 4 kilometer door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen 20 minuten vertraging.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 nobody over you. so much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I lose see door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I lose see door. Give me one good reason why I should never make a change.